Er zijn zeker acht mensen doodgeschoten, zegt de politie. Het motief van de schutter is onduidelijk. Volgens de politie is het een man van 39. Hij schoot op agenten toen die na een melding aankwamen bij het huis en hij vluchtte een bos in. Vervolgens vonden de agenten zeven doden en enkele gewonden in de woning. Eén gewonde die op straat lag overleed op weg naar het ziekenhuis. Meer dan 100 agenten hebben het bos in Virginia omsingeld... waar de schutter zich vermoedelijk schuilhoudt. De verkiezingen in de Amerikaanse staat Massachusetts voor de vrijgekomen senaatzetel zijn gewonnen door de republikein Brown. Dat betekent een enorme tegenslag voor president Obama, die daarmee zijn 60 voorstanders van zijn hervormingsplannen voor de zorg in de senaat verliest. Die 60 zetels zijn nodig om de plannen erdoor te krijgen zonder vertragingstactieken van de oppositie. De senaatzetel van Massachusetts is traditiegetrouw in handen van een democraat. De zetel kwam vrij na de dood van Ted Kennedy afgelopen zomer. De tegenstander van Brown was de democratische kandidaat Coakley. Afgelopen weekend vloog Obama, die vandaag een jaar aan de macht is, nog naar Massachusetts om Coakley te steunen bij haar campagne. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft gebeld met vicepremier Bos over de missie in Afghanistan. In het telefoontje is Biden bijgepraat over de besluitvorming van het kabinet en over de standpunten van de PvdA, zegt de woordvoerder van Bos. Volgens Haagse ingewijden sprak Biden ook zijn hoop uit dat de resultaten die de bondgenoten in de provincie Uruzgan hebben opgebouwd niet verloren gaan. In augustus eindigt de missie van de Nederlanders in Oeruzkan. Het kabinetsbesluit over een mogelijke nieuwe missie in Afghanistan valt uiterlijk 1 maart.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 As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown everybody sees the wind blow. I'm born to Graceland, Memphis, Tennessee.